Ulidiertje, jij bent mijn prinses. Ik speel voor jou de Prinses, Bookjes, Paradijs. Altijd samen met jou in ons mooi paleis. Gaan wij samen op reis? Samen stoepen gekleid, samen schatten gezocht, avonturen beleefd, samen snoep niet wat ik miste, volle groot wordt. Dat hier eigenlijk hoort. Lieve Orpheus, jij bent mijn geluk. De dagen zijn van ons, de dromen gaan niet stuk. Ik wil voor altijd met jou, wil jij voor altijd bij Door het is geen aardig bericht. Je moeder neemt straks mee. Jij raakt ver op mijn zicht. Maar jij blijft een prinses in mijn klom zo dichtbij. Jij wordt altijd met mij. Lieve Orpheus, zeg het is niet waar. Jij gaat nooit van me weg, het spiegel staat al klaar. De dagen zijn er vol, ons, ja, voor jou en voor ochtend maakt me weer blij. Samen steentjes gegooid, in het water geketst. Samen hutten gebouwd, in het glas ingespet. Orpheus, jij blijft mijn prins, in mijn droom zo dichtbij. Jij voelt altijd met mij. Orpheus, jij blijft mijn prins, in mijn droom zo